9 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Reizigers die op maandag 8 januari met KLM vanaf Schiphol vliegen... moeten er rekening mee houden dat hun vlucht wordt geannuleerd. Een deel van het cabinepersoneel gaat staken... omdat ze het niet eens zijn met het besluit van KLM... om op lange vluchten met minder stewards of stewardessen te gaan vliegen. Volgens vakbond FNV wordt het werk op 8 januari voor 24 uur stilgelegd. Zijn er die dag minder of mogelijk zelfs helemaal geen KLM-vluchten vanaf Schiphol. Het Nederlandse team van het Rode Kruis dat vastzit in Jemen... hoopt vandaag naar de luchthaven te kunnen reizen. Het team met tv-presentatrice Floortje Dessing... schuilt in een kelder in de jemenitische hoofdstad Sanaa... en heeft een nacht van bombardementen en beschietingen achter de rug. In Jemen strijdt een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië... tegen Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. In en rond de hoofdstad is de strijd een paar dagen geleden flink opgeleid. Daarom heeft de VN de strijdende partijen opgeroepen tot een staakt het vuren. VN-chef Guterres wil ook dat de blokkades van zee- en luchthavens worden opgeheven om hulpverlening weer mogelijk te maken. Politie en vrijwilligers zijn nog steeds op zoek naar de vermiste jongen van 15 uit Schiedam. Ook vannacht werd er naar hem gezocht. Abdullah Masmahor is doof en autistisch en liep vrijdag zonder jas weg van huis. Gistermiddag werd door de politie een Amber Alert uitgegeven. Mensen in de omgeving van Schiedam wordt opgeroepen om te controleren of de jongen heeft geschuild in bijvoorbeeld schuren of kelders. Ook op Amsterdam Centraal zijn de toegangspoortjes vanaf vandaag gesloten. De perrons zijn alleen nog toegankelijk voor mensen met een OV-chipkaart met daarop genoeg saldo. Het sluiten van de poortjes leidt volgens de NS tot minder zwartrijders en minder agressie in de trein. Het is de bedoeling dat ook op Amsterdam Sloterdijk de poortjes nog voor het einde van het jaar dichtgaan. Als dat gebeurt zijn in 74 van de ruim 400 stations in Nederland de poortjes dicht. Het weer, af en toe een bui, vooral in het noorden en oosten. En het wordt 6 tot 9 graden. Morgen en woensdag grotendeels droog, maar weinig zon. Donderdag regent het. Vanaf vrijdag wordt het weer iets kouder. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nog 58 files in de Randstad. Op deze wegen heb je nog veel vertraging. Een half uur op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. A4 richting Den Haag. Ruim een uur tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude. De linkerrijstok is dicht door een eh, ongeluk. A6 richting Amsterdam tussen Almere Buiten en Muidenberg. 15 kilometer ook door een ongeluk eerder vanochtend. Op eh, de A12 richting Den Haag tussen Venendaal West en knooppunt Ouderijn Drie kwartier door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En op eh, de A27 is vanuit Breda naar Utrecht tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum 13 kilometer. En tussen Lexmond en Houten 8. Samen kost je dat drie kwartier extra. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en knooppunt Lunette een half uur vertraging.